Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Praten over depressieve gevoelens of stressklachten is er voor de meeste werknemers niet bij. Dat blijkt uit een onderzoek van de krant het FD en vacaturesite Indeed. Zeker een vijfde van de werknemers heeft last van neerslachtige gevoelens... maar erover aan de bel trekken is er voor de meeste niet bij. Ze zeggen een drempel te ervaren of willen niemand tot last zijn. Twee ganzen zijn gered uit een woning in Groningen... waar leden van studentenvereniging Vindicat wonen. De ganzen waren doodsbang en hadden beschadigde veren... zeggen medewerkers van de dierenambulance. Ze kwamen in actie naar een, na een bericht op een Groningse nieuwssite. Daarop stond een foto van de ganzen in de woning. Het bestuur van de vereniging heeft afstand gedaan van het studentenhuis. Een bestuurder van een bestelbus is gisteren aangehouden omdat hij ruim 300 flessen lachgas vervoerde. Politieagenten zagen de man op de A10 rijden. Ze hielden hem in eerste instantie aan omdat hij aan het appen was achter het stuur. En toen zagen ze ook dat de bus door de as zakte. Toen ze de achterklep openden vonden ze de lachgasflessen. De man is opgepakt en kan meerdere boetes verwachten. De vriendinnen Kiki en Reza zijn er nog maar net van bijgekomen. Afgelopen vrijdagmiddag kwamen ze vast te zitten in een zweefmolen op de kermis in Amsterdam. Ze zaten wel een uur lang in de kou. We waren allebei wel een beetje in paniek, dus ik ging mijn vader bellen. En eh, die kwam gelijk hierheen en eh, toen heb ik 112 gebeld en die kwamen toen ook. Uiteindelijk lukte het de eigenaar van de zweefmolen om de meiden weer naar beneden te halen. Maar omdat het sneeuwde hadden ze het ijskoud. Mijn trui was ook wit, mijn benen waren wit, alles was wit. We bevroren echt, vooral handen, ja, helemaal rood en ze bibberden echt. Ik kon bijna niet meer lopen, mijn benen waren heel stijf. Dus ik moest echt mini-stapjes zetten en iemand moest me ook helpen. Ja, er wordt nog onderzocht waarom die zweefmolen stil kwam te staan. Het weer bewolkt en regenachtig nu nog, maar straks vaker droog en af en toe zon. Vanavond komen bewolking en regen weer terug. Het wordt vandaag 7 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Voor knop het Watergaasmeer is de vertraging 5 minuten.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 en daar hoge ogen mee heeft gegooid. Je had in Engeland drie traditional orkesten van naam... en die begon allemaal met een B. Dat was de band van Kenny Ball. Eh, de band van Ecker Bilk en de band van Chris Barber. En van die drie is Barber degene die het meest heeft geëxperimenteerd... met allerlei uitwassen. En eh, die heeft tot eh, hij enkele jaren geleden stopte met muziek maken... heeft uiteindelijk een orkest gehad waarmee hij rondtoerde. Twaalf man, de jazz- en bluesband... En daar kwam van alles voorbij. En de, de hele Engelse tradition die kwam daar helemaal tot zijn recht. Jazz komt ook tot zijn recht in eh, ons Zandvoortse jazzgebeuren uh, in de krocht. Daar eh, hebben wij vandaag het zevende concert van dit jaar. en het is alweer het twintigste, twintigste jaar dat hier jazz op hoog niveau in de krocht wordt gemaakt en eh, gebracht. En, eh, fantastisch, want heel veel jazzclubs in Nederland halen dat niet. En of zijn van beduidend mindere kwaliteit. Vanmiddag hebben we Hermine Deurlo op de mondharmonica... en Mike Del Ferro op de piano. En het programma heet Celebrating the Music of Toets Tielemans... Eh, op de bas hebben we vandaag Jeroen Vierdag en Arno van Nieuwenhuizen op het slagwerk. En die Hermin Deurlo die is eh, in 94 eh, geslaagd op het conservatorium. En daar, want daar leerde ze alt saxofoon... maar heeft uiteindelijk gekozen voor de chromatische mondharmonica. En is daarmee aan de slag gegaan en is een vertolkster van jazz op de mondharmonica van, hoge, hoge, van hoog niveau. Zij won een heleboel prijzen daarmee en eh, eh, eh, in, in de, in de mondharmonica wereld die voorgangers van haar waren Toets Tielemans en Stevie Wonder. Nou, Mike Ferro, piano, is een internationaal gelauwerde pianist. Cum laude afgestudeerd. En eh, is vervolgens bij Mr. Bob Broekmeijer in Keulen verder gegaan om zich eh, te bekwamen. Hij geeft les op het conservatorium in Groningen en heeft gespeeld met De Groot in de Aarde... waaronder ook die toets Tielemans die we hebben. Nou, we gaan eh, vanmiddag naar de krocht. Het zou zijn uitverkocht, maar er zijn wat, nog wat kaarten beschikbaar. En ehm, ik zou adviseren Ga naar de website www.jazzindekrocht in de krocht en probeer nog een kaartje te bemachtigen... want het is een uniek en prachtig concert dat eh, vandaag wordt gegeven. Genoeg, vooralsnog. We gaan eh, luisteren naar eh, Ronnie Verbiest... de Belgische accordeonist, saxofonist... You'd be so nice to come home to. En hij speelt eh, met Johan, het trio van Johan Clement. En Johan Clement was weer de man die oorspronkelijk hier in Zandvoort... samen met Erik Timmermans dat eh, hele gebeuren Jazz in de kort heeft opgezet. Heeft jaren hier gespeeld en is toen eh, op een gegeven moment stilletjes aan... uit de basisbezetting vertrokken omdat hij internationaal het veel te druk had. Nou, zo is de bal weer rond. We gaan luisteren naar Ronnie Verbist en Johan Clement... You'd be so nice to come home to. Verbiest. Een abrupt einde, zullen we maar zeggen. Maar wel uh, klasse. Ik ga verder met de Engelse eh, muzikanten. En daar mag natuurlijk niet ontbreken Mr. Ned Gonella. En die Ned Gonella... die eh, was niet alleen een hele goede trompetist... maar ook een goede entertainer... En hij begon voor de oorlog bij de orkesten van Billy Cotton en Roy Fox. Daar hebben we ze weer. En ehm, toen ging hij eh, op een gegeven moment... stopte hij ermee in de jaren 70. En toen is hij, terwijl hij niet meer speelde... van stal gehaald door de Nederlandse bandleider Ted Easton. En die heeft eh, een plaat opgenomen met hem. En die is uiteindelijk in de top 40 verschenen. Dat is O Mona. En eh, dat had uh, eh, Ned Connelle in 31 alles opgenomen. En daarna eh, was het verder weggezonken. En Ned Gonella die heeft dan met Ted Easton Jazz is hij door Nederland en Duitsland getrokken. En is een soort revival ontstaan... in zijn uh, gepensioneerde... zijn staat van gepensioneerd zijn. Hij is eind nee, eind jaren negentig overleden. En eh, heeft goede dingen, heel veel goede dingen nagelaten, achtergelaten. Eh, we gaan luisteren naar een eh, stuk van hem. En dat is On the Sunny Side of the Street. Ja, even nog met die vinger over die bassnaar... en precies op de goede toon eindigend Dick Sulthauer en zijn Engelse maten. Ehm, ik ga nog een keer iets laten horen van een Engelse danceband... en wel de beroemde band van Billy Cotton. Wordt gezongen door Fred Douglas... Leave the pretty girls alone. Sunday morning she was gone. Then I met a gal in Soho, thought that she was on the square. Don't know where she went from Soho, but anyhow I paid the fare. I thought she was a shy young maiden, because her cheeks were always red. But when I went to find my that I was shy instead. Then I thought I'd learn my lesson. Thought the gals and I were through. Until I met a pretty maiden who said she'd always love me true. She said she didn't want my money, but then she took it just the same because she saw that we got married. And now I am a married man. Used to be a carefree traveler. Used to be a regular chic. Now I have to take my wages and turn it over every week. Oh, don't forget the things I tell you. A woman's heart is made of stone. You better listen to my warning and leave the pretty gals alone. dat was het eh, dansorkest van Billy Cotton. En wat steeds opvalt bij die mooie Engelse dansorkesten... is dat de saxofoonpartijen eh, enorm mooi zijn uitgebalanceerd... waardoor je een heel mooi bedje krijgt... waar eh, de overige muzikanten zo kunnen inspelen. Dan ga ik nu naar een Engelsman die heel veel heeft betekend in de in de traditional jazz. En dat is Chris Barber. Daar waar andere orkesten vaak de nummers speelden zoals die ooit gespeeld werden... of in de, in, met de oude opvattingen, was Chris Barber een vernieuwer... terwijl hij toch eh, eh, in die oude stijl is gebleven. Eh, hij heeft heel veel gedaan, heeft 70 jaar muziek gemaakt... en is een, jaar of drie geleden overleden. Op hoge leeftijd heeft hij tot op hoge leeftijd heeft hij gespeeld in zijn orkest. Hij heeft eh, van alles eh, opgenomen met van alles en iedereen. Waaronder eh, Roy Gallagher, Dr. John Eric Clapton, Mark Knopfler en Van Morrison. Hij kwam uit de skiffelwereld, de gospelwereld en de jazzwereld. Heeft nooit stilgezeten, heeft heel veel gedaan. En zijn trompetist dat was Pat Helcox. Die heeft 54 jaar onafgebroken in het orkest gespeeld. Nou, we gaan luisteren naar eh, de bezetting zoals die op de plaats staat. Met Wild Bill Davis op de piano, Pat Helcox, Chris Barber op trombone... John Crocker op de sax, John Slaughter gitaar... John McCullum ook gitaar of banjo... Jackie Flavel basgitaar en Pete York op het slagwerk. En eh, we gaan luisteren naar It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing. Dat had je gedacht natuurlijk. We gaan wel luisteren naar It Don't Mean a Thing. Chris Barber... die ook bekend staat vanwege het feit dat hij bij heel veel stukken... een heel mooi uh, meerstemmig eindje uh, eraan breidt... waardoor het stuk eh, dan net naar een hoger niveau gaat. Heel veel stukken in die oude stijlwereld die eindigen abrupt... alsof die eindigen op de tel alsof je gewoon de stekker eruit trekt. Maar dit is altijd wel heel apart wat hij Chris Barber doet. Als je in een orkest speelde, zoals dat van Chris Barber... of Ecker Bilk of Kenny Ball, dan zat je in een beroemd orkest... en eh, sommigen die maakten dan een sprong... en die dachten, wat zij kunnen, kan ik ook. En die gingen hun eigen orkest oprichten... met wisselend succes. Een van die mensen die dat gedaan heeft... Eh, was Phil Mason, trompetist. En eh, die is ook voor zichzelf begonnen. Ook een Engelse eh, traditional orkest. En we gaan luisteren naar een stuk Poor Butterfly. Dat was eh, Phil Mason's band. Ehm, ik ga u laten horen een Nederlandse groep die niet meer bestaat... maar eh, heel veel succes had. Ehm, een Groningse groep, Jumping the Blues. En eh, het stuk waar we naar gaan luisteren... dat is Don't Touch Me. Een compositie van Johnny Guitar Watson. baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby, he just cares for me. My baby don't care for furs and laces. My baby don't care for high town places. My baby don't care for rings or other expensive things. He's sensible as can be. baby don't care for clothes. My baby, he just cares for me. My baby don't care for furs and laces. My baby, he don't care for high town places. My baby don't care for rings or any of those expensive things. He's well, as can be. Ja, dat is, het blijft altijd eh, verrassend als je een, een, nummer aankondigt en uh, er komt een eh, heel ander stuk uit. Dat was de groep Swinging Crash. Ook een Nederlandse groep met eh, My Baby Just Cares. De, ja, de Jumping the Blues houden we te goed. Ik ga nog even naar de Engelse muziek en dan naar de iets modernere jazz scene... Eh, modern. En dat is dan 1956. Maar dat is dan de jazz scene die nadrukkelijk afstand nam van de, het oude stijlgebeuren. En eh, ja, dat zijn eh, weer andere dingen. Maar wel interessant. These foolish things. orkest van eh, de Dizzy Reese op de trompet... Derek Smith piano, Sammy Stokes op de bas... en Alan Gainley op het slagwerk. De New Jazz Group geheten. These Things. Ik ga nog een één dansorkest laten horen... en dat is het orkest van Carol Gibbons... en his Savoy Hotel Orpheans. Better Think Twice. lonesome weekends. Before you make your mind up, stop and count right up to ten. Maybe if we wind up, you'll be bragging that you knew me when. Better think twice before you walk off my lot. Take my advice, at least you know what you've got. So don't tear up my snapshots, you'll be sorry if you do. Better think twice, don't say we're through. niet mooi? Dat was weer eh, een Engelse dansband. Carol Gibbons en his Savoy Hotel Orphans. De jazzmuziek zoals die ontwikkeld is... was oorspronkelijk allemaal bedoeld als amusementsmuziek... om de mensen te vermaken. En later is het eh, verheven tot een kunst en allerlei eh, richtingen uitgegaan... waardoor de jazz wijd vertakt is geraakt. Als we het over de Engelse jazzmuziek hebben... in de tijd dat het amusementsmuziek was... dan ga ik nog één iemand op de draaitafel leggen. George Formby. Dat was een uh, variété-man die ooit eh, samen heeft in het variété heeft gezeten met eh, Stan Laurel. En die hoge ogen gooide die George Formby met zijn banjo lule. en ukulele, maar dan in de vorm van een banjo en met een banjo geluid. Ik ga een stuk laten horen en dat is uh, With My Little Ukulele in My Hand. Now everybody's got a crazy notion of their own the crowd, some like to be alone. It's no one else's business, as far as I can see. But every time that I go out, the people stare at me with my little ukulele in my hand. Of course, the people do not understand. Some say, why don't you be a scout? Why don't you read a book? But I get lots more pleasure when I'm playing with me you. Of course, I take no notice, you can tell. For mother's sound advice will always stand. She said, my boy, do what I say, and you'll never go astray if you keep your ukulele in your hand. Yes, son, keep your ukulele in your hand. While walking down the prom last night, as peaceful as can be, when some young girl said, what about a stroll down by the sea? She said her name was Jane and she just come for the day. She looked so young and harmless that I couldn't mm, turn away. So with me little ukulele in my hand, I took a stroll with Jane along the sand. We walked along for miles without a single care of frown. But when we reached the sand hill, she said, come on, let's sit down. I felt so shy and bashful sitting there. Cause the things she said I didn't understand. She said, your love just turns me down roll along, before get busy, but I get me ukulele in me hand. Yes, sir, I get my ukulele in me hand. Made up my mind that I'd get wet some 18 months ago. I also bought a book about the things you want to know. But just about a week ago, I got an awful fright. I had to get dressed quickly in the middle of the night and with me little ukulele in me hand. didn't take him long to get his little bag of tools. I held his hat and coat and let him have my book of rules. Out of the bedroom door he looked and smiled. Said, come inside and see your wife and child. My heart it jumped with joy. I could see it was a boy, for he had the ukulele in his hand. Oh, baby, he had the ukulele in his hand. Formby. En we zijn alweer bijna aan het einde van dit programma. Deze aflevering van ZFM Jazz. Vanmiddag nog een paar plekken in de krocht. Bij het eh, concert van Hermine Duurlo. En eh, ik ga eindigen met de woorden van Kenny Ball en his jazzmen. Great having you around. Het was leuk om jullie erbij te hebben. Tot de volgende keer. such a swinging scene. You made it, and it's really been great having you around. And that smile upon your face just beamed into the dullest day. You seem to make the whole world say, it was great having you around. Just one note would alter the harmony. You played that note, and changes began. you came along. So glad you came into the show. So sorry when you had to go, but it was great having you around.